NOS Nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Flevoland is het door IJssel spiegelglad. De A6 van Almere naar Lelystad is nog dicht. De andere kant op is de weg wel weer open. Volgens de politie zijn er tientallen glij- en slippartijen geweest op de A6... en op provinciale wegen in Flevoland. De politie roept automobilisten op de provincie zoveel mogelijk te mijden... of te kiezen voor het openbaar vervoer. In andere provincies had het verkeer vannacht ook last van gladheid... door bevriezing van natte weggedeelten. Daardoor is in Noord-Holland bij Monnikendam een vrachtwagen te water geraakt. De chauffeur en zijn bijrijder liggen nog onder de vrachtwater in het water. Wikileaks heeft een wereldwijde lijst gepubliceerd van locaties die de Verenigde Staten van vitaal belang vinden. Hij is opgesteld door alle Amerikaanse ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg hen in februari vorig jaar om alle installaties op te sommen waarvan het verlies gevaarlijk kan zijn voor de openbare gezondheid en de economische of nationale veiligheid van de VS. Op de gelekte lijst van vitale Amerikaanse installaties staan drie Nederlandse locaties. De Rotterdamse haven en de plaatsen in Katwijk en Beverwijk waar transatlantische kabels aan land komen. De ChristenUnie wil dat supermarkten in 2015 alleen nog maar huismerken aanbieden die duurzaam en eerlijk zijn. En dat houdt volgens Kamerlid Voor de Wind in dat ze niet zijn gemaakt met kinder- en slavenarbeid en tegen eerlijke prijzen worden geleverd. De producten zouden ook moeten voldoen aan eisen van milieu- en dierenwelzijn. De ChristenUnie dient vandaag een motie in voor een convenant met de supermarktsector. Daarbij moet worden samengewerkt met organisaties als Fairfood, ICO, Oxfam Novib en Cordate. Volgens de ChristenUnie moeten de supermarkten in 2012 in staat zijn om de helft van hun assortiment eerlijk aan te bieden. Het weer in het zuidoosten blijft bewolkt, maar in de rest van het land kan ook de zon doorkomen.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 terwijl wij het eh, nieuws en de commercials hadden bij CFM... ben ik ondertussen even aan het eh, rondbladeren in de oprechte Amsteen Courant. Hij is echt leuk hoor. En vanaf aankomende maandag verkrijgbaar bij Café Oomsteen. Nou, die verhalen die daarin staan, ja. geweldig. Echt super. En dan kan je nagaan dat ze nog niet al alles vertellen. Nee, nog lang niet alles. Lang niet alles. Nee, ik zag ook een foto van Maurice erin. Ik kwam er ook nog een klein beetje in voor, geloof ik. <laughs> Gewoon een gezellige, gezellige krant gaan halen vanaf eh, aanstaande maandag. FM. Voor Zandvoort en de regio. En dit is hem alweer, het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, en we, zijn, eh, we gaan keurig door de berichtjes heen. We hebben sowieso nog straks nog even kijken vooruit op de bar battle van aanstaande donderdag. We, gaan, we staan nog even stil met VVV, want die heeft een nieuwe website eh, in de lucht. En die is absoluut een aanrader en dat is een stuk klantvriendelijker geworden. Eh, als we nog tijd hebben, gaan we, hebben we nog wat voetbalnieuws uit de eredivisie. We hebben nog wat eh, Formule 1 nieuws, want het stoeltjesdans is weer begonnen. Het seizoen is net afgelopen. Zit er al Nederlander in? Nee, nog niet. Nog, niet? Nee, nog niet. Hmm. En het, het, Europese golfgebeuren is ook afgelopen, maar in Amerika gaat het rustig verder. Dus als we tijd hebben, dan gaan we nog even Kijken wat Jas Luiten nou het afgelopen jaar heeft eh, verdiend. En eh, kijken hoe Tiger Woods het nog doet op de Amerikaanse Tour. Maar goed, eh, alles onder voorbehoud van dat we er tijd voor hebben. Nou, oké. En we nou. hebben natuurlijk muziek, hè? Heel veel muziek. Dan gaan we deze ook draaien dan.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 Van, ja. <laughs> dat, dat, kost je weer een biertje, hoor. kost je weer een <laughs> biertje. Iedere keer weer een biertje. Oh my god. Ja, ja, ja. We hadden het er net over. Gewoon, je hebt bepaalde muziek die gewoon eh, in deze periode van de tijd eh, gewoon past. Ja. dat is ook zo'n plaats die we zojuist van Phil Collins. En Easy Lover. Klopt. Hè, die zomerse hits van eh, die Lettens en zo, dat hoeft allemaal even niet meer. Nee, we gaan nee, nee, lekker weer eh, richting... Eh, Jennifer Lopez en zo en de Bella Perez, die, die proppen even in de kast. Ja, en luisteraars, als trouw luisteraar van dit programma weet u natuurlijk ook al dat de bar battles weer aan de gang zijn. En voor diegenen die voor het eerst horen is dat elke donderdagavond in een andere gelegenheid weer een, ja, een soort speciale bar eh, bezetting is. De ene keer zijn het coureurs, de andere keer zijn het, eh, was het de keer de gemeente, de personeelsvereniging van de gemeente vorig jaar. En nu donderdag is het de beurt aan de Zandvoortse hockeydames en wel de dames van Dames 1. Die zetten zich 100% in voor borstkanker tijdens deze bar battle. Op donderdagavond 9 december neemt het team bij Bar Dancing Fame de rol van horecaondernemers op zich. Het belooft een volle bak te worden met de verkoop van een sexy kalender en een spetterende loterij met onder meer gesigneerde boeken van bekende auteurs als prijs. En natuurlijk een perfect eh, eh, goed doel, hè, strijden tegen borstkanker. U bent donderdag eh, van harte welkom vanaf 8 uur tot 1 uur bij Veem. De entree en de hapjes zijn gratis. En u kunt daar natuurlijk ook in bezit komen van die prachtige kalender. Wel eens, die kost u trouwens wel 20 euro, maar allemaal voor het goede doel. En na donderdag kunt u de kalender eh, eh, verkrijgen bij Bruna Balkenende. Geweldig goed doel, strijden tegen kanker. Dus de Zandvoortse hockeydames aanstaande donderdag van 8 tot 1 in Veen. Dus- ja, en vanmorgen eh, was een van de hockeydames ook bij Goedemorgen Zandvoort aanwezig. Oké. Ja, ja, echt waar nou ja, Roy eh, is wat aan het zwaaien, maar het zal allemaal wel. Ik ga gewoon door eh, met mijn verhaal. Want uh, ja, we hadden daar twee collega's die het programma presenteerden. Risa Buitenhek en Pieter Jousta. En die zaten maar van, waar is die kalender dan? Waar is die kalender dan? Ik wil hem zo graag zien. <laughs> Nou, dan moeten ze gewoon naar Veen donderdag. en toen zei die dame, kijken is kopen. Kijk, is dus, eh, ja. Een hele goede opmerking ja, van Ja, vind ik ook helemaal, dus helemaal mees Dus deze twee heren zullen wij donderdagavond aantreffen in Veen. Dat lijkt me leuk.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 go high should have seen by the look in my eyes, baby. There was something missing. You should have known. ze nou dreigen buiten? Gaan ze nou dreigen? <laughs> het lijkt er wel een beetje op, hè? Ik zou het niet doen. Oh, het doen. ja, is een beetje aan het dreigen, hoor. Eh, ik grom gewoon terug. Ben je snel op 100 meter? Tuurlijk, ik wel. Als het nodig is, dan... Eh, dan nee, Roy. Nee, nee, nee, nee. Aria Speedwagon hoor die overigens. En eh, keep on loving you. Ja, en zoals ik al zei aan het begin van, van dit uur... Het VVV Zandvoort heeft een geheel nieuwe website laten maken... Het digitale kanaal is toegankelijker, gebruiksvriendelijker geworden en is meegegaan met de tijd. De nieuwe website betekent een flinke verbetering die ook zeker nodig was, vindt het VVV. En eh, ik zou kijken, eh, kijkt u naar die website VVV Zandvoort. Want hij is eh, echt www.vvvzandvoort.nl. Een aanrader om er even op te gaan kijken, want eh, hij is inderdaad een stuk klantvriendelijker geworden. Dat gaan we zeker doen. Gewoon even een kijkje nemen op www.vvvzandvoorts.nl Daar vind je alle informatie over Zandvoort, wat hier gaande is, wat er nog gaat gebeuren en noem maar op. Hele interessante website, gewoon even heen surfen als ik jou was. Hier is de single van Boyzone. Oh, wat een zwoele plaats. Eh, maandagmorgen, even na half elf. <laughs> de boys luisteraars. En eh, Love Me For A Reason. Prachtig nummer. Dacht ik ook. Ja, ik, zoals ik al zei, ik had wat eh, voetbalnieuws. En wel, ja, ik vind dat natuurlijk weer geweldig nieuws. Want namelijk FC Grunning, ja, ik heb het over FC Groningen, blijft onklopbaar in de Euroborg. De ploeg van Pieter Huistra verloor al sinds eind februari van dit jaar niet meer in eigen stadion. En zette ook Vitesse dit eh, eh, aan de kant, 4-1. De Noorderlingen boekten de achtste thuiszege op een rij en nemen door de zege de derde plek op de ranglijst over van Ajax. En naderen PSV en FC Twente tot op één punt. Maar nou moet ik nou wel bij vertellen dat de top 3 heeft echter nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Oh, oké, oké. Maar voorlopig staan ze toch behoorlijk hoog de jongens uit Groningen. Uit Groningen, daar ben je blij mee, hè? Ja, daar ben ik hier blij mee. Ja, oké. <laughs> voor, eh, voor de boys, eh, niet uit Groningen, maar de boys van de maandagmorgen. ja, hier was die weer. Daar komt hij alweer, de Boontown Rich En I don't like Mondays. Oh, <laughs> nee, helemaal niks aan, hè? Gewoon nee. <laughs> weer vroeg naar je werk en zo. En dan door die snelheid. Of misschien is de sneeuw dan wel weg. Jij weet er vanuit. Dat zou kunnen. We gaan hem wel voor jullie draaien.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 Eh, maar eerst, ben, terwijl uh, wij hiervan genoten van deze Ik werd natuurlijk alweer gebeld van... ja, ja, het is leuk dat FC Groningen, maar als... Hè, ik, had, ik, had, er ook bij gezegd van de andere drie moeten nog spelen. Dus voor de maandagmorgen Groningen staat weer op de vierde plaats. Is het echt waar? Ja, <laughs> de andere drie winnen natuurlijk. Okay. Goed, Formule 1 nieuws. De, bedoel, het seizoen is nog niet eens voor, ja, is net voorbij, om het zo maar eens te zeggen. En het stoeltjes eh, carousel begint al te draaien. Want namelijk voor het komende seizoen in de Formule 1 zijn 10 startplekken nog onbezet. De Mondiale Autosportfederatie FIA presenteerde afgelopen dinsdag de voorlopige startlijst met daarop 14 coureurs. 12 teams hebben zich ingeschreven voor het seizoen 2011. De Duitser eh, Sebastian Vettel, de wereldkampioen uiteraard, gaat rondrijden met het nummer 1 op zijn bolide van de Red Bull. Vettel werd dus afgelopen seizoen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. Red Bull heeft net als McLaren, Ferrari, Mercedes, Sauber en Team Lotus beide coureurs voor het nieuwe seizoen al eh, bevestigd. Afgezien van Sauber gaan alle teams door met dezelfde coureurs als afgelopen seizoen. Bij Renault en Williams is nog een stoeltje over. Force India, Toro Rosso, Hispania en Virgin hebben nog geen coureurs vastgelegd. De Nederlander Jelmer Buurman testte eerder deze maand de wagen van Force India. Guido van der Garde heeft gesprekken gevoerd met Lotus, Virgin en Force India. Dus wie weet eh, Rob, krijgen we toch nog eh, een Nederlander in de Formule 1. Het zou wel leuk zijn. Heel graag. De teamleiding van Toro Rosso liet in juli weten door te gaan met de Spanjaard Jaime Alguersuari en de Zwitser Sebastian Buemi. Het is onduidelijk waarom beide coureurs nog niet op de voorlopige startlijst van de VIA staan. Bij Sauber debuteert volgend jaar de Mexicaan Sergio Perez Mendoza in de Formule 1. Dus wie weet een Nederlander volgend jaar in de Formule 1. Laten we het hopen, Albert Jan. een heleboel geld meenemen. Ja, nou, oké, maar er zijn er wel paar eh, die uh, hebben hoor. Wat hebben we dus, nu? Eh, wat hebben oh, Tom Jones, een verzoekplaat, hè, is dat?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 Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but things changed. that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. things will never be the same. be the same, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling to the kids. I gotta get paid. Well, hey. But that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but my summer it rains, no food. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tap, tap, tap, tap. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Leuk om deze single weer eens eh, te draaien zo op de zaterdagmiddag. Je hoorde Tupac. Ja. En eh, de single eh, Changes. We hebben tot slot nog even een blokje informatie. Ja, en wel, we hebben het hier over de golfwereld. Want de Europese Tour is nu ook met vakantie. En dan ga je er natuurlijk de, de balans op maken. En nou, bijvoorbeeld onze Nederlandse golfer Joost Luiten... is dit seizoen als 28 e geëindigd op de Europese Tour. Alleen Maarten Lafeber eindigde in 2005 als de nummer 25. Hoger, als nummer 25 hoger dan de Blijswijker. Luiten verdiende wel het meeste geld dat een Nederlander ooit verdiende in één seizoen op de Europese Tour. Maak me gek. Maak me gek. Nou, hij komt, maar rustig aan. Hij komt er dan. De 24-jarige prof beëindigde in 2010 met een totaal aan prijzengeld van ruim 905.000 euro. Kassa. Hij boekte in zes toernooien een klassering bij de beste 10. Het vorige record stond op ruim 820.000 euro op de naam van Maarten Lefebvre. En dat was natuurlijk in het jaar 2005. Robert-Jan Derksen steeg door zijn elfde plaats in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai... naar de 54ste plek in het eindklassement... Hij mocht bijna 112.000 euro bijschrijven en kwam op, uit op een jaartotaal van ruim 690.000 euro. De winnaar van de Europese Tour qua geld natuurlijk was de Duitser Martin Keimer en eindigde bovenaan in het geldklassement. Hij verdiende dit jaar meer dan 4,4 miljoen euro. Ja... En, komen wij aan, hè? Maar in Amerika gaan ze rustig eh, door. En dan eh, gaan we naar het plaatsje Thousand Oaks. Duizend, ja, duizenden eh, bomen, om het zo maar te zeggen. Want daar gaat Tiger Woods, ja ja, hij is er weer. Tiger Woods gaat weer eens aan de leiding bij een golftoernooi. De Amerikaan begon de World Challenge met een ronde van 65 slagen. De Noord-Ieren Graham McDowell en Rory McGilroy volgen beide met een slag meer. Het jaar van Woods stond vooral in het teken van zijn buitenechtelijke escapades. Zijn laatste toernooizege dateert derhalve ook van november vorig jaar bij de Australian Masters. En gevraagd naar zijn optreden eh, in Thousand Oaks. Hij was tevreden over zijn optreden. Ik speelde goed, het liep lekker en ik sloeg een paar mooie ballen. Al dus Woods. Dus Woods weer, ja, helemaal terug wil ik nog niet zeggen, maar goed. Hij gaat weer de goede kant op. Oké, tot zover het eh, sportnieuws. Nou, op veler verzoeken, ja, Albert-Jan, komt hij eraan? Klopt. Er is heel wat over gebeld en, uh, ja, en, uh, ook. Eh, aangesproken. Ja, Dus wij... Want draai hem nou nog een keertje. Nou, daar komt hij aan, hè. Toon Hermans en de Sinterklaasconferentie. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sinterklaas. Met Sinterklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van Sinterklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een na persoon, die hele Sinterklaas. Ik heb kan ik niet wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op daksten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Maar ik was blij ze dus morgens nog stond. Ja, ja. Een nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? dan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... Die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht, die man. Kom uit Spanje, zit er gek. Ja. Met mijn spreijon, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen die heb ik nog nooit bij Pieterman Knecht gezien. waardoor jij van je bent. Sinterklaas-conferentie eh, ja, ja. van Hermans. Hij mag, mag, weer een jaartje in de koffer. <laughs> is Echt geweldig is hij. en uh, eh, daarachteraan draaien we Nick en Simon en een nieuwe dag. Nou, die komt er morgen weer aan met een hele hoop uh, eh, ijsel en zo. Dus als je de weg op gaat, pas op. pas op, wees voorzichtig. wees voorzichtig. Veilig, blijf lekker thuis, want Entertainment for You komt na de klok van 5 uur. En uh, ze hebben Antje Montero in de uitzending, heb ik net begrepen. Dus eh, blijf luisteren, ook naar eh, Entertainment for You na vijven.